het NOS nieuws van 7 uur. Journaal. Het KNMI heeft voor bijna het hele land code oranje afgegeven. Een waarschuwing voor extreem weer. Eerder vandaag gold die alleen voor Limburg en een deel van Noord-Brabant... met name omdat daar ijzel mogelijk is. Sneeuw kan in de rest van het land voor problemen zorgen. De waarschuwing voor extreem weer geldt voor Gelderland, Noord-Holland... Flevoland en de noordelijke provincies. Het verkeer ondervindt tot nu toe wel hinder van de sneeuw... maar het leidt niet tot chaos. Hoewel Rijkswaterstaat hard aan de slag is, bestaat de kans dat het tijdens de spits morgenochtend nog steeds gevaarlijk glad is. Op het spoor geldt ook morgen een aangepaste dienstregeling. NS en ProRail hebben daartoe besloten vanwege de aanhoudende sneeuwval. Barack Obama begint vandaag officieel aan zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten. Rond deze tijd zal hij in een kleine bijeenkomst in het Witte Huis worden beëdigd. Vicepresident Joe Biden heeft zijn eet al uitgesproken. De marxistische rebellenbeweging FARC heeft het eenzijdig staakt het vuren beëindigd. Het werd twee maanden geleden ingesteld aan het begin van de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering op Cuba. Dat het staakt het vuren vandaag zou aflopen was van tevoren vastgesteld. In Meppel woedt een zeer grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw. De brand is volgens de politie onder controle, maar nog niet uit. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren dicht houden. Er worden metingen gedaan naar schadelijke stoffen. In de eredivisie heeft Ajax met 3-0 gewonnen van Feyenoord. Ajax is koploper FC Twente nu tot op één punt genaderd. De andere wedstrijden vandaag Groningen-Utrecht 0-2, Willem 2 ADO Den Haag 1-1. De wedstrijd Roda-JC-NEC e is nog aan de gang. Het weer... In het zuidoosten ijzelt het dus soms en dan is het zeer glad. Verder sneeuw, het waait stevig. Daardoor is de gevoelstemperatuur van min 10 tot min 15. Vanavond en vannacht is vorming van sneeuwduinen mogelijk, vooral in het noorden. Ook morgen valt er sneeuw. In het noorden blijft het vriezen. In de rest van het land ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht...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 Oh, laat het het strand zijn, laat de zee zijn. Laat mij iets doen nu, waardoor je mij nooit meer wil zien. zijn. Maar laat me dit nooit meer vergeten, nooit meer vergeten. Laat me dit nooit meer vergeten, bovendien.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 just wash the curse in my head. everything you are. You know, I'll give you television. I'll give you eyes of blue. I'll give you a man who wants to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, Oh, baby.